spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Staatsfabrikant Philip Morris de gelegenheid te geven reclame te maken voor een nieuw soort e-sigaret. Die is minder schadelijk, maar bevat nog steeds nicotine. Daarom blijft Van Rijn bij een reclameverbod. Philip Morris had om een wetswijziging gevraagd... zodat het bedrijf zijn nieuwe product in de markt kan zetten. Omdat er steeds meer anti-rookmaatregelen komen... zoekt Philip Morris naar alternatieven voor de sigaret. De topman riep vandaag in een interview met de NOS... de Nederlandse rokers op te stoppen. Het bos Amelisweert bij Utrecht wordt opnieuw verkleind... omdat Rijkswaterstaat de bereikbaarheid en de doorstroming rond Utrecht wil verbeteren. Minister Schultz heeft het besluit waartegen veel verzet was getekend... De A27 wordt ter hoogte van Amelisweert veiliger gemaakt door gescheiden rijbanen. Daarvoor moeten bomen wijken, maar er komt een groene verbinding over de snelweg heen... om het bos beter bereikbaar te maken vanuit de stad. Dit jaar zijn er opnieuw meer supermarkten open met kerst. Al valt eerste kerstdag op een zondag. Bij Albert Heijn en Jumbo is het aantal winkels dat de deuren opent hoger dan afgelopen jaar. Volgens een woordvoerder zullen vooral winkels in grote steden en op drukke plekken open zijn. Volgens de supermarkt CAO krijgen medewerkers met kerst wel een toeslag van 100 de Frans-Nederlandse danser Gérard Lemaitre is overleden. Dat meldt het Nederlands Danstheater, het gezelschap dat in 1959 mede door hem is opgericht. Hij werkte er onder andere met de choreografen Hans van Manen en Jerzy Kilian. Begin jaren 90 trad Lemaitre nog toe tot het speciale gezelschap voor oudere dansers van het NDT. Pas in 2006 stopte hij met dansen. Gérard Lemaitre werd 80 jaar. Het weer in de loop van de avond en nacht kan er mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar een graad of 3. Morgenochtend lost de mist op en breekt de zon door.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 We hebben in ieder geval weer genoeg signaal uit de tafel. Dat was even een gebrek. Maar dat hebben we opgelost. Iemand heeft weer aan knopjes gezeten en die weer niet ingedrukt. En dan gaat het een beetje moeilijk. Uh, goedenavond nogmaals. Mijn naam is Jacques Jommans voor CFM Zandvoort. En ik moet toch echt eventjes iemand de groeten doen. Dus ligt helemaal niet in mijn normale doen. Maar Anneke, wat ben jij fantastisch. Daar in het verre Australië. Zes uur in de ochtend en dan al luisteren. Heb je een verzoekje? Laat het me weten en ik draai het voor je. Beloofd is beloofd. Trouwens leuk, weer wat voor je te horen. We gaan verder met eh, een stukje soul. deixe Dat had je gedacht, dat gaat mooi niet door. Uh, daar waren de Hoe en daarvoor een eh, verzoekje, de Cream met eh, White Room... voor mijn eh, geachte vrienden in Uffelte, die ook weer luisteren. En ik hoop dat ik ze de komende twee uur, anderhalf uur, wat is het nog... goed kan vermaken met lekkere muziek. We gaan even slow. Slow soul. It's a man's man's world. be nothing, nothing, nothing. Without a woman or a girl. Joe Collier from Augusta, Georgia. Thank you, Tony. I want to say something for Jim Reeves, Buddy Holly, Jackie Wilson, Joe Tex, Ben Crosby, Nat King Cole, Minnie Riperton. So many beautiful people, if you will, ladies and gentlemen. Right here. A few more things. I want to get a 30 second round of silence. But not one, not two, but three Prince of Peace, if you will. Not one, not two, but three Prince of Peace.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 Met uh, Pieter Cetera als werkelijk ongeëvenaarde eh, zang. Uh, Waiting for Columbus. Ik weet niet hoeveel mensen dan weten over welke, eh, welk album ik het dan heb. Little Feet. Van een aantal van mijn medeluisteraars en mezelf een hele grote favoriet. En het eh, begin van het album is eh, gewoon erg leuk. Zoals je misschien weet, elke, tenminste veel artiesten... die hebben een bepaalde, uh, uh, moet zeggen, een bepaalde manier van opwarmen... voordat ze het podium opgaan. En ik laat je nu het, <laughs> het opwarmen van Little Feet horen. Join the Band heet dat. Direct gevolgd door Fat Man in the Bath. Tap! gaat iets niet goed, Daar komen ze. Je het ze langzaam gang gang komen. Gitaartje erbij. Een van de meest fantastische live albums eh, die ik eigenlijk ken. Twee LP's lang. Top muziek. Veel plezier met... Eh, Little Feet, Join the Band en Fat Man in the Bathtub. welcoming. Let's hear it. The blue Barry Rafferty en Baker Street. En daarvoor de Rolling Stones met Street Fighting Men En natuurlijk daarvoor onze grote favoriet. Little Feet. In de Badkuip. Eh, voor uh, Anneke, Down Under. Twee nummers van eh, Tom Jones. Daar had ze om gevraagd. En daar voldoen we graag aan. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? pussycat. Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling, and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I. when your pussycat eyes What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. she's never Speciaal voor Anneke Down Twee nummers van eh, Tom Jones. Ik hoop eh, dat jullie trouwens beter weer hebben dan wij hier. Want het is hier al dagen mistig, vochtig. En we komen niet boven de 6, 7 graden uit. Dus echt eh, lekker is het zeker niet. Dat was niet de bedoeling. Dit is de bedoeling. Weet u het nog? Tijd van de piratenzenders. Radio London, Caroline, Veronica. Dit was een van de nummers die toen best wel veel gedraaid werd. Cast Your Faith in the Wind van Sounds Orchestral.